Van Zampersen met het nos In Italië neemt de regering noodmaatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De zwaarst getroffen gebieden in het noorden van het land worden afgesloten van de buitenwereld. Tienduizenden mensen kunnen daardoor voor onbepaalde tijd geen kant op. Volgens premier Conte zijn de maatregelen noodzakelijk om de gezondheid van de Italianen te beschermen. Het aantal coronapatiënten in Italië is in een paar dagen opgelopen naar 76. Twee mensen zijn overleden. Bernie Sanders heeft de democratische voorverkiezingen in de Amerikaanse staat Nevada gewonnen. De senator was favoriet nadat hij al de meeste stemmen had gekregen bij de voorverkiezingen in New Hampshire en Iowa. Zijn rivaal in die staten, Pete Buttigieg, steemt in Nevada af op de derde plaats achter oud-vicepresident Joe Biden. Het verkiezingscircus verplaatst zich nu naar South Carolina, waar volgend weekend voorverkiezingen zijn. Bij een steekpartij op straat in Alphen aan de Rijn is een dode gevallen. Drie mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een verdachte aangehouden. Wat zich aan het begin van de nacht aan het topaasplantsoen heeft afgespeeld is nog onduidelijk. De politie doet daar onderzoek naar. Over de identiteit van de verdachte of van de slachtoffers kan de politie nog niet zeggen. Aanhangers van de Iraanse geestelijk leider Khamenei... lijken een meerderheid te hebben behaald bij de parlementsverkiezingen van vrijdag. maar blijkt uit de eerste resultaten die door staatsmedia zijn bekendgemaakt. Vooraf was al duidelijk dat de conservatieven waarschijnlijk zouden winnen... omdat veel hervormingsgezinde kandidaten niet mee mochten doen. Het weer. Veel regen vandaag, vooral in het midden en zuiden van het land.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 Let's try. keep moving Zandvoort, op 106.9 FM shaking what she'd got. Man, when I tell you she was cool, she was red hot. I mean, she was steaming. And that time over at Johnny's place, well, this chick got up and she slapped Johnny's face. Man, we just fell about the place. If that chick don't wanna know, forget her. The boys are back in town. The boys are back in town. I said. will flow and blood will spill. And if the boys wanna fight, you better let them.